Het eerste uur van deze CFM Jazz zit erop. Eh, we gaan eruit met de Nederlandse trompetist Rob van der Wouw. Die in 2003 afstudeerde aan het conservatorium in Rotterdam. En in 2009 zijn tweede solo album uitbracht. En daarvan het nummer No Exit.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 Reddingswerkers haalden de man van een stuk dak waar hij zich aan had vastgeklampt. Volgens plaatselijke media werd hij opgemerkt vanaf een marineschip 15 kilometer van Fukushima. De Japaner verkeert in goede gezondheid, hij is voor zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het openbare leven in het getroffen gebied is totaal ontwricht. Miljoenen Japanners zitten zonder stroom en water. Grote fabrieken is gevraagd om de productie stil te leggen... om zoveel mogelijk elektriciteit te sparen... en te voorkomen dat de centrales die nog wel werken overbelast raken. Grote delen van het gebied dat door de tsunami is getroffen... zijn nog altijd onbereikbaar. De ruim 100.000 Japanse militairen die zijn ingezet... proberen op allerlei manieren de getroffen bevolking te voorzien van eerste levensbehoeften. In het rampgebied zijn er grote problemen in een tweede reactor van de kerncentrale in Fukushima. Sinds gisteravond werkt de noodkoeling van de reactor niet meer en de temperatuur in de reactor is flink opgelopen. Gisteren was er een explosie in een andere reactor nadat de temperatuur te hoog was opgelopen. Ook in een andere kerncentrale in de buurt zijn er koelingsproblemen. In de directe omgeving van de twee centrales zijn zo'n 170.000 mensen geëvacueerd. Gisteren zijn mogelijk 160 mensen blootgesteld aan straling van, 5, van 15 van hen staat zo goed als vast dat ze besmet zijn geraakt. Bij een brand in een psychiatrische instelling in nog steeds zijn gisteravond twee bewoners omgekomen. Vier andere bewoners en een medewerker van de instelling raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Een van de gewonden is er slecht aan toe. De overige acht bewoners van het pand zijn geëvacueerd en opgevangen op een andere afdeling van de GGZ-instelling. De brand ontstond rond half tien. Rond middernacht was het vuur geblust. De oorzaak van de brand in Oegstgeest is nog niet bekend. Het weer, af en toe regen, vanmiddag overwegend droog en maximaal 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, maar later ook zon en opnieuw een graad of 14.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 Samengesteld en gepresenteerd door Rob van Menen en Tom Hendricks. Een compositie van bandleider, trompetist en saxofonist Benny Carter... die beide instrumenten ook bespeelde. En werd bijgestaan door Lionel Hampton op de vibrafoon. Hampton heeft met ontelbare collega's eh, samengespeeld. Eh, ook met bijvoorbeeld pianist Dave Brubeck... En eh, van die combinatie vond ik een opvallende opname, namelijk van Billy Strayhorn's Take the A-Train. De bepaald toch egocentrische Broebeck liet de solopartij helemaal over aan Lionel Hampton en beperkte zich na een treinachtig introotje tot een stevige begeleiding. Take the A-Train. a little slow to start, a little slow reviving that music it made in my heart. Time heals all things. I needn't cling to this fear. It's merely like a spring. I needn't cling to this fear. It's merely that spring wherever away a little late. This In het kader van het uh, naderende voorjaar was dit weer even een lentezong. Gezongen door Anita O'D, begeleid door het combo van vibrafonist Carl Tjader. Alleen is te hopen dat de titel niet bewaarheid wordt. Spring will be a little late this year. Rob. Nou ja, voor, de, voor elf had ik eh, gezegd eh, van ik had nog wat Turkse muziek. en ik eh, heb toen iets laten horen van, een, van, een, van iemand uit Istanbul. Maar er is ook een, een, een mevrouw in Amsterdam. Karsu Dunmes heet zij. En die is eh, een jaar of twintig. En... Ehm, is ook al een keer op tv geweest in De Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk. En hij ehm, heeft bijvoorbeeld al in Carnegie Hall opgetreden. En zij eh, eh, speelt piano en zingt. en ehm, nou, daar laten we een nummer van horen in het Turks. Ze maakt trouwens ook Engelstalige muziek, maar kies toch maar voor het Turkse nummer. still rich. Aren't we a pair? Me finally here on the ground. Ja, dat was eh, Van Morrison met eh, Chad Baker. Of eigenlijk Chad Baker met eh, Van Morrison zou je moeten zeggen. Sent in the Clowns, natuurlijk een nummer van Joni Mitchell. Van Morrison, ja, die associeer je niet zo erg met dit soort muziek. Nee, die, nee is toch meer van de blues. En nou ja, die heeft ook al fantastische dingen gedaan. Maar niet zozeer in deze sfeer. nou, dit was een, zei ik al, met Chad Baker in Ronnie Scott's in Londen opgenomen. En ja, ik vind het een hele mooie uitvoering van uh, eh, sint Klaas. Heel bijzonder, ja. ja. ja. Eh, het gebeurt niet zo vaak dat uh, bassisten de leiding hebben in jazzformaties. Vroeger hadden we natuurlijk Charles Mingus, die we ook in het eerste uur hebben gehoord. Maar de laatste jaren zijn er een paar bijgekomen. Zoals de nu 38-jarige Amerikaanse jazzbassist Christian McBride. Wiens vader en oom ook al in de, aan de contrabas plukten in de jazz. McBride heeft al opname gemaakt met vele andere jazzreuzen en vanmorgen horen wij hem plukken en strijken in In a Hurry. need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I'll chipper all the day, happy with my life did I get that way? Well, look at what I've got. One, two, one, two, three, four. I got rhythm, I got music, I got my man. who can ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man. who can ask for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him. You won't find him around my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man. Who can ask for anything more? da da da da da da da da da da da da da da trouble da da da da da da. You won't find him. da da da I got rhythm, I got music. Boo ba da da da da da da da da. ba ba da ba da ba da da 17 geworden, maar heeft al een dijk van een stem. Deze Canadese Nikki Jan sorry, <coughs> Janowski. Tijdens de opening van de Olympische Spelen, eh, de Winterspelen in Vancouver, vorig jaar zong zij eh, het Canadese volkslied. Maar in 2007 al nam zij uh, het bekende nummer Airmail Special op voor een speciaal album ter ere van Ella Fitzgerald. En daarmee werd zij de jongste zangeres ooit bij het platenlabel Furf. Hier is van Jazz waar zij te horen met I Got Rhythm. En dat was er wel te horen. Voordat ik jou eh, het woord geef op, wil ik eerst even reclame maken voor het eh, jazzconcert vanmiddag in de Krocht. Daar uh, treedt op Sandra Sander Willis bij het combo van Johan Clement. Sander Willis is al een aantal jaren in de jazz scene werkzaam. Eh, ze geeft ook trouwens eh, zanglessen. Uh, heeft een, tegenwoordig een eigen studio waar ze ook probeert mensen op het rechte zangpad te krijgen. En ze is ook gastdocent aan het Rotterdamse Conservatorium. Ik heb helaas geen muziek van haar, maar wil u het haar horen? Kom vanmiddag om half drie naar de krocht. De zaal gaat om twee uur open. Jullie zijn allemaal van harte welkom. En Hans Rijmers zal blij zijn met jullie komst. Rob. Ja, nou net uh, draaide je eh, wat eh, jong talent. maar ik ga nog maar even naar iets wat klassiekers. Billy Holiday. I Only Have Eyes For You. if it's cloudy or bright, cause I only have eyes for you. The moon may be high, maybe millions of people go by, but I only millions of people go by, but they all millions of people go by. changed a bit. Lovely as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? We haven't met since then. Gee, but it's nice to see you again. What's new? But seeing you is grand And you were sweet to offer your hand I understand, adieu Pardon my skin wasn't new Of course you could not know. I haven't changed the still of your soul. and you were sweet to offer your hand. I understand, adieu. Pardon my asking what's new. Of course, you couldn't know. I haven't changed, I still love you so. Ja, dit was uh, Keks eh, met het nummer Watch New. Bos Keks eh, is wel een van mijn favorieten, moet ik zeggen. mag ik altijd wel graag horen. iemand met een rijk en bloemrijk verleden in de muziek. Maar dit is wat hij de laatste jaren maakt. En ik vind het wel heel verdienstelijk, moet ik zeggen. Ja. Way down yonder in New Orleans, in the land of dreamy scenes. Zo begint de tekst van deze musical song uit 1922... Die later vooral in de Dixieland terecht is gekomen. Onder andere bij eh, de Dutch Swing Maar ik vond een soepele uitvoering van Way Down Yonder. Van eh, tenor saxofonist Lester Young. En de Kansas City Six. coming my way. I stop just across from your door, but you're never home anymore. So back to my room. And there in the gloom uh, I cried tears of goodbye. from your door. But you're never home anymore. So back to my room, and there in the gloom, I cry. Tears of goodbye till you come back to me. That's the way it will be every day in the life of a fool. Will romance fly away on this carnival day? Or will love come to stay in my heart? Manja de Carnaval is de titel van de meest bekende compositie van de Braziliaanse songwriters Luis Bonfa en Antonio Maria. En werd voor het eerst gehoord in 1959 in de film Orfa Negro. Het werd in Amerika een jazzstandard, waar de song ook bekend werd onder de titel A Day in the Life of a Fool. En zo werd het ook gezongen door Rosemary Clooney. Rob, eh, we naderen het einde. Ja, ehm, nou ja, kijk, ik had natuurlijk eh, al eh, gezegd van, eh, ik had nog wat Turkse muziek mee, hè, Turkse jazzmuziek. ik denk dat is toch wat je niet al te vaak hoort, dus ik wil toch nog maar één nummer van jullie, de Eusjeliek, laten horen. Ehm, dus ik stel voor dat we dat maar even doen. Kendinle Kallarsen. Zeg het nog eens. Kendinle Kallarsen. Dankjewel. düşersen bir daha çıkamazsın Zaman ak akıp geçiyor Ne yapsan En hiermee eindigt deze internationaal samengestelde CFM Jazz. Gepresenteerd door Rob van Menen en Tom Hendricks. Nog niet genoeg jazz gehoord vandaag? Ga dan vanmiddag om half drie naar Gebouw de Krocht. Want daar treedt op het trio Johan Clement met de zangeres Sandra Willis. Zaal om twee uur open. En natuurlijk is er volgende week zondag weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met de big band van de Amerikaanse luchtmacht, The Airman of Note, will Be Together Again.